Your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Hoi Hilke. Slam Mix Marathon. Hilke Boersma. 9 uur geweest op vrijdagochtend. Koud, knisperend, maar wel lekker zonnig. En dit is de pre-party van je weekend. Dankzij de Slam Mix Marathon met je linkerbeen. Nu al flink in het weekend met eh, de grootste beats ter wereld. 24 uur lang in de mix. We hebben grote namen. We hebben nieuwe namen. Maar we hebben ook vertrouwde namen op de line-up. Sanveld, elke vrijdagochtend tussen 9 en 10. Met een hoop nieuwe muziek voor je. Hij start met nieuwe muziek van Max Vermeulen en Robin Woods. Better Than Me hoor je nu in de Slam X Marathon. I don't feel this anymore, you're moving in another circle. Is this something we can just let go? We're miles apart in different places, ain't the same, we're changing faces. I don't recognize us anymore. So in the morning, when you wake up, you'll know. Should we stay here or just makes you feel better, better, better than me. You don't have to say you're sorry. deny it. Can't go back, I can't rewrite it. It was real, it wasn't just for show. No, no, and understand it wasn't perfect. Looking back, it all was worth it. Trouble is, we gotta let this go. So in the morning, when you wake up, you'll know. Should we stay here or just let it Braga en Higher Than Heaven. Hier in de Slammix Marathon in de set van Samveld. Heel keer bij je. Goedemorgen, net op tijd, want... Eh, ik moest hem weer even zoeken vanochtend. De Krabber. Het was er opeens weer tijd voor. Koude vrijdagochtend, maar wel lekker zonnig. Ik heb dan liever deze kou en de zon... dan dat eh, herfstachtige grijze weer van afgelopen week. Dus eh, lekker met het zonnetje en wat kou je vrijdagochtend uh, beginnen en je warmt je op met de Slam X Maar blijf in beweging. bij Mix Marathon. Met eh, de grootste DJ's 24 uur lang in de mix. Almero, Paul Green en Fred Chase. Je de Atlas Dreamer. Het is wat kouder. temperatuur hier af en toe eh, onder nul. En dat betekent dat je ook wat kuren met de auto kunt gaan krijgen. En eh, welke automerken komen het minst vaak door de APK? En welke auto's het vaakst? Het is onderzocht. Je hoort het zo meteen hier in de Slam Mix Marathon. En dit is eh, sowieso vol gas. De meeste beats op vrijdag. Sam Veld een uur lang in de mix. Zometeen hier draait hij nieuwe muziek van Able Faces. Niet You Tonight staat in de startblokken. Na nieuwe muziek van Joe Corey en Galantis. Leuke samenwerking. Stay a little longer bij Slam. just stay high is een beetje een, een eh, pijnlijke kostenpost. Hè? Je gaat er eigenlijk gevoelsmatig niet echt op vooruit, maar het moet gewoon gebeuren. De APK. En eh, welke auto's komen nou het minst vaak door de APK? Dat zijn dus de Tesla's. Alfa, Smart, Fiat en Honda. Die auto's hebben het vaakst problemen. Vaak eh, ligt het dan aan de verlichting en de banden. En welke auto's hebben nou het minst vaak problemen? Dat zijn Skoda, Porsche, Sowieso lekker om een Porsche te hebben, denk ik. De Land Rover en de Kia. toch goed om te weten. En dit is eh, of je auto nou stilstaat of nog wel lekker rijdt. Altijd vol gas, de Slam Mix Marathon. Zalveld, tot 10 uur bij ons in de mix. Het eh, handschoenkoopseizoen is officieel begonnen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb... Nou, ik denk dat ik sowieso wel 7, 8 paar handschoenen bezit. Maar waar ze zijn, ja, ik raak ze altijd kwijt of ik laat ze ergens liggen. Ik heb eh, gisteren drie paar handschoenen gekocht. Ik heb er twee in mijn jas gestopt, nog twee in mijn auto. En dan thuis nog op een strategisch gekozen plek bij de kapstok nog, <laughs> nog een paar neergelegd. Nou, mij pakken ze niet hoor, met het koude weer. En je warmt je ook op aan de radio met eh, de Slam Mix Marathon. We hebben een mega line-up weer vandaag. Onder andere Stef Da Campo om 11 uur. We hebben Alex Wen back-to-back met Notre Dame. Zo meteen vanaf 10 uur. En later nog onder andere Joe Corey, Fitted Culture, Alok en Nicky Romero. De volledige line-up check je op slam.nl. En dit is Resident DJ veld. Tot 10 uur bij ons in de mix. That is Giorgio in de Slam App. Hij heeft eh, fantastische handschoenen gekocht. Hier, eh, moet je horen. Ik heb een setje handschoenen gekocht. Ehm, met een verwarmingselement erin. Eh, en ze krijgen dan twee aparte... ja, het zijn eigenlijk gewoon powerbankjes. Heel makkelijk gezegd. Maar die gaan er wel achter mee. En god, wat zijn ze geweldig. Met, eh. <laughs> ja, dat klinkt fantastisch, maar ja, ik raak ze dus altijd kwijt. Beetje hetzelfde als met dure zonnebrillen, weet je wel. Ik moet daar niet aan beginnen, want ik laat ze liggen. Eh, dus dat heeft geen zin, maar... Eh, klinkt als een goede gadget, uh, Giorgio. Geniet ervan deze winter. Dat de winter maar lekker koud voor jou mag zijn. Dan nou, heb je er een hoop, plezier van. Slam Marathon, Sam Veld, nog 10 minuten bij ons in de mix met nu zijn nieuwe track. Dit is Future to Me. Whole lot of years have passed me by. Whole lot of hearts that I let sail into the night. I've always been a rolling stone on my own. It's all I've known. You never were the gambling type end up broke when you would roll the dice. You hold your queen of hearts so close, cause you don't know when to let go. So flip that coin up to the sky and see which side it lands. Tonight we're gonna leave it up to chance. Yeah, you could spend a lifetime trying to find another man, or you might have the future in your hands. So don't let go. don't let go. Don't let go of you might have the future in your hands. So don't let go. Don't let go of you might have the future in your hands. You might have the future in your hands like a beat. Rockin' Beats. Met eh, Don Diablo in de mix. Blijf erbij, dit is de Slam Mix Marathon. Zometeen back-to-back Alex Wen en Notre Dame. Een uur lang in de Slam Mix Marathon. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix.